Kees Groot met het NOS-journaal. Het winterweer in het noorden is nog niet voorbij. Verwacht wordt dat het vanavond en vannacht opnieuw glad wordt door ijzel, ook in het midden van het land. In het noorden blijven morgen scholen de eerste uren dicht. Er rijden minder treinen en de busdiensten bekijken of ze morgen weer kunnen uitrijden. Ziekenhuizen in Leeuwarden en Groningen hadden vandaag de handen vol aan mensen die waren uitgegleden en daarbij iets gebroken hadden. De Spaanse politie zegt een grote Europese drugsbende te hebben opgerold. Er zijn aan de Costa del Sol en in de provincie Galicië twaalf smokkelaars opgepakt, onder wie drie Nederlanders. Ook is er 3000 kilo cocaïne in beslag genomen. Zoveel drugs zijn er volgens de politie sinds 1999 niet meer gevonden in Spanje. Bij de operatie werden ook wapens en 1,2 miljoen euro in beslag genomen. Naast de Nederlanders zijn er ook Britse en Spaanse smokkelaars opgepakt. Een brandweerman uit Ede krijgt 60.000 euro schadevergoeding omdat zijn vrouw is overleden aan asbestkanker. Ze kwam vaak in de kazerne waar op grote schaal met asbest werd gewerkt. Zij werd ziek, haar man niet. Volgens de advocaat van de brandweerman werden tientallen mensen in de kazerne aan asbest blootgesteld. In 2015 is er een record aantal windmolens gebouwd in Nederland, 153. In totaal zijn er nu zo'n 2200 windmolens. De nieuwe molens leveren veel meer vermogen. In totaal wordt er nu voor 2,4 miljoen Nederlandse huishoudens windenergie geproduceerd. Schoenenketens Manfield, Dolcis, ProSport en Invito zijn door de rechter failliet verklaard. De bewindvoerders hadden het faillissement vanochtend al aangevraagd. De winkels van de verschillende schoenenketens blijven voorlopig open. Achter de schermen wordt gewerkt aan een doorstart. Het weer. Vanavond trekt een nieuw neerslaggebied het land in. In het zuiden valt regen, maar in het midden en noorden is het ijzel of natte sneeuw. Minimumtemperatuur vannacht min 6 graden in Groningen tot plus 5 in Zeeland. Morgenochtend trekt de neerslag weg. Dit was het NVM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de avondspits op de meeste plaatsen wel voorbij, maar er zijn toch nog een paar uitzonderingen. De belangrijkste zijn te vinden rond Amsterdam. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen, 9 kilometer. De A2 Utrecht Amsterdam tussen Apkoude en Knopet Amstel nog 5. Van Amsterdam naar Utrecht en Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein 4 na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Op de A7 Zaandam-Hoorn is de spitstrook dichtgebleven vanmiddag en daardoor flinke drukte op de wegen rond Amsterdam, zoals de Ringweg en de A8. Op de A8 naar Zaandam staat voor het Zaandam 4 kilometer en de A10 Noord tussen Zeeburg en het Koenplein zelfs nog 8.